tot zover het radio nieuws. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Iets over vijf alweer. Het is zaterdagavond hier bij Langstraat FM. Die we beginnen met de show met boordevol funk, disco en soul. Tot 7 uur is het langs hem Funk Night. Om 7 over 5 belangstraat FM Funk Night. Is dit naar Rogers? State Your Mind. Daarna je een souvenir van de time. Get It Up. Gewoon door June Pointer, eh, Howard Hewitt, Boudini, Crystal, George Clinton, Affinity, The Circle City Band, Sharon Red, René Angela souvenir. En Roy Ayers. In het eerste uur. Daarna nog een vol uur. souvenir in 1981 was dat. En dit is de jongste telg van de Pointer Sisters. June Pointer. 1983 schrijven we. Dit is Ready for Some Action. was dat. And in a crazy way. Knocking at my door. Souvenir 1983. Dit is Nest. discotheque. You see, I only knew this lady for one night. But what she did to me will stay with me for the rest of my life. No matter what I do, it stays on my mind. It sticks with me time after time. So if you ever want someone that's gonna drive you crazy, I think you better try to find the nasty lady. You see, it took a lot to please her. So when she told me I was good, you know what? I believed her. Nasty lady, nasty lady, nasty you missing? What you missing? So, hey y'all, see the nasty lady. Before I do one more thing, do me a favor. I want you to give her this for me. Uh. I came here for some loving and kissing. uit Californië. Crystal was dat. Love is like an itching in my heart. Langs gaat een Funk night. Het is drie over half zes precies. En dit is George Clinton. Arrested, Protested! Arrested! And the missile business boom on all a mother's hemisphere. for it promotes long range and enjoyment. Take no prisoners, show no mercy. As the missile business booms on all of Mother's hemispheres, crashing, mashing, never gonna blow our groove. Take cover in the groove. We'll be passing on you. shaka like a boom boom, shaka like a like a boom boom boom. Boom shaka like a boom boom, shaka like a like a boom boom boom. Fashion, fashion, cashing it on the groove. Take no Christmas, show no mercy. de playlist Affinity en ik Me Up Rugby non-stop. Belangstraat bij Funk Night. Aflevering 92 alweer. Tot 7 uur vanavond en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Funky, dat is ook deze plaat. De Circle City Band, ook uit de playlist. Dit is Magic. Daarna, daarna hoor je Sharon Red 1983, Gotcha. Where I Want. René en Angela met een souvenir 1983. Ben je de boogie? En daarna hoor je Roy Ayers. That magic from the sparkle in your eyes makes me realize I know that you're the only one for me. That magic from the sparkle in your eyes makes me realize. I know that you're the only one for me. Just like a flash of light You came into my life Just like a fire You gave me love so strong A feeling new was burning with desire you got a power that amazes me you shot a spark to my heart, put a spell on my mind, baby. And it's magic. From the sparkle in your eyes, makes me realize I know that you're the only one for me emotion from the feeling in your heart. Things will never part. You know that I'm the only one you need. you got a magic touch, so good it don't seem real, like any illusion. I've got to hold on tight with all my might. Don't wanna lose you. You got a power that knocks me off my feet. A spell so strong, your love enhances me. That magic from the sparkle in your eyes makes me realize I know that you're the only one for me. The true devotion from the feeling in your heart means we'll never part. You know that I'm the only everyone magic from the sparkle in your eyes Makes me realize I know that you're the only one for me The devotion from the feeling in your heart Things will never part you know that I'm the only one you need? It feels so right with you tonight. 1986 schrijven we Banging the Boogie. 9 voor 6 precies. in de Verenigde Staten. Later zou de rest van de wereld volgen. Dus 1983, dus een jaartje of twee later. Dus kun je nagaan. Maar het werd een groot funk succes van dit tweetal René en Angela. Wij in de boogie, souvenir dus. En tot 6 uur kun je luisteren naar uh, eh, Roy Ayers. En daarna zijn we met deel 2. Na het nieuws en de reclame, deel 2 van Langs FM. Funk Night. Tot dadelijk. So positive and natural. Uw duur betaald reclamebudget, hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. FM. Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf de Amsterdamse kades, bruggen en grachten hebben honderdduizenden mensen vanmiddag de Canal Pride bekeken. Dat is de jaarlijkse botentocht van bijna 6 kilometer door de hoofdstad als onderdeel van het LHBTI-festival Pride Amsterdam. Er voeren 80 boten mee van onder andere bedrijven, hulpdiensten, onderwijs, de zorg, omroepen en politiek. De Pride Amsterdam begon vorige week met de Pride Walk en eindigt morgenmiddag om 2 uur met een gratis slotfeest op de Dam. De Amerikaanse minister van Defensie Esper zegt dat de VS in Azië middellange afstandsraketten wil plaatsen. De VS heeft zich gisteren officieel uit het INF-kernwapenverdrag met Rusland teruggetrokken en experts zijn nu bang voor een wapenwetloop. Ook de toch al gespannen verhouding met China kan hierdoor verder verslechteren. Wanneer de VS met plaatsing wil beginnen kon Esper niet zeggen. Volgens hem gaat het daarbij wel alleen om conventionele wapens en geen kernwapens. In Moskou heeft de Russische politie weer een vooraanstaand oppositielid opgepakt. Advocaat Lyubov Sobol werd uit een taxi gehaald toen ze naar een demonstratie wilde gaan waarvoor geen toestemming was verleend. Honderden betogers protesteren vanmiddag tegen het uitsluiten van tegenstanders van de regering Poetin bij de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand in Moskou. Ruim 300 demonstranten zijn gearresteerd, waaronder ook een correspondent van het Algemeen Dagblad. Die is inmiddels ook alweer vrijgelaten. En van de 30-jarige Nederlander die in Italië werd vermist... is vandaag het lichaam gevonden in het Iseo-meer. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De man was met zijn vrouw, zijn twee jonge kinderen en vrienden op vakantie. Afgelopen dinsdag zou hij zijn gaan varen op een opblaasbare rubberboot... terwijl hij door een motorboot werd getrokken. Volgens vrienden is hij uit de boot gevallen op een plek waar het meer ruim 150 meter diep was. Duikers hebben hem dagenlang gezocht. Het weer vanuit het zuiden klaart het steeds verder op, behalve in het noordwesten. Vannacht wordt het 9 tot 15 graden met kans op mist. Morgen is het half bewolkt en droog en met 22 tot 28 graden zomers warm. Tot zover het radionieuws. nieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Langstraat. Langstraat FM. Info en hip. Langstraat FM. tight. friends, there are none. First thing I think about is your lovely smile. 85 komen ze. Komt deze plaat in ieder geval. Attack ah, Me With Your Love. Dat was Cameo. 7 over 6 precies. Dit is deel 2 van aflevering 92 van Langstraat FM Funk Night. Hier is Fonzie Tarten. Blues was dat. Gotcha, where want you. Langs hadden we een funk night. En dit is een heel funky. Love Rocking heet het nummer. Het is van Terry Burris. Athletic Star. Heerlijk gewoon. 1985 schrijven we. En dit is People's Choice. Ook uit de playlist. Mr. Man. Daarna hoor je de funkagenda. Agenda. man's got you all the time. Dancing and singing, not wasting your time. You can feel the groove that makes you move. Jump on it, girl, this ain't the blues. Hey, hey. Mr. Rhythm Man. Het is eh, half zeven, precies belangrijk staat een Funk Night. Mark van den Hoek, Langstraat FM. En dit is de Funk Agenda. Het Ketelhuis in Eindhoven houdt vanavond Soul City Live. Je kunt dan genieten van hip-hop, soulful house en funk. Het Ketelhuis kun je vinden aan de Dr. Laan 45 in Eindhoven. Het begint om kwart over acht. En entree is 15 euro in de voorverkoop en aan de deur. Veel duurder staat er. Dan gaan we naar Oosterwijk in het Natuurtheater aan de Gemullenhoekenweg 147. Houdt Twist Agency aanstaande donderdag 8 augustus een hiphopavond. Het begint om 8 uur en de entree is 26 euro in de voorverkoop. En ook daarvoor geldt aan de deur is het gewoon veel duurder. En dan eh, tot slot, aanstaande vrijdag 9 augustus wordt aan de Schiestraat in Rotterdam Inside gehouden. De entree in de voorverkoop is dan 8,90 euro. En je kunt daar dan dansen op house, disco, electro en funky natuurlijk. Net als dit bijvoorbeeld. Een heerlijk nummer van Mace en Frankie Beverly. 1989, wat later werkje van ze. Love on the Anderhalve over half zeven tot zeven uur is het. Langs gaat FM. Funk Night. Het blijft zomer hier. En gelukkig maar. Ook al is het niet zo heet vandaag, maar goed. Dit is in ieder geval een lekkere souvenir voor zo'n zomer. Malcolm McLaren, Eiffel Tower. Langs de Funk Night en oude de Sugar Hill Gang. last. Talking about black girls and Bordeaux cars. You're running up bills in high class bars. It goes with the job, it's part of the deal. You choose to live your life that way. In the fast lane, come on. lot of money, ain't got no job. Daddy's rich, your mama's good looking, got a living made on your mind, cause you can spend 500 and drop down. Watch the young ladies that say they're true, Still they for something jerk you do. Just take a look at your friends, don't be a dummy, cause all they want is your money. You always gotta watch the things you do, cause everybody's got their eyes on you. You're in the spotlight, your life is a show, but there's one thing I'd like to know. When it's all gone, where you gonna be? Cause you're out of touch with reality, living in the fast lane. Talk about it. talking about? Money. Coco cash. cash money. I get a hit, yo, forget about a nickel. Give me a dime. What's yours is yours, and what's mine is mine. Like a easy come, easy go. If I don't get it, my cash don't flow. I made my cold cash in the fast, fast lane. And if I lose it, baby, then I'm the blame. Don't carry on, filet mignon. in the afternoon, the baby doll. If you could buy know you try yourself a condo on the moon. Ladies, We niet zoveel tijd meer over hebben, maar goed. Dit soort platen draaien we de volgende week gewoon helemaal, zeg maar. Die Donna Bird en 25 th Street, New York City. Compleet zo, die naam. En hier is een souvenir. Schoolboys. Can we do it again? 1985. how you doing? Well, it's been a long time, hasn't it? You know, seeing you here brings back a whole lot of memories. Really? I've just got to know one thing. Can we do it again? thinking that, you know, do the things we used to do. Oh, yeah. That would be nice. Nice. off our shoes and get comfortable. Just kick back. Okay. en de Schoolboys. Het nummer kwam eerst uit in 1981 en werd een klein beetje gemoderniseerd in 1985. Schoolboys dus. We gaan eruit met deze dame Stephanie Mills uit de playlist Edge of the Razor. Hij komt al, beter, al binnen, Peter Sterrenburg. We gaan dadelijk naar op toe na het nieuws en de reclame van 7 uur. Langs staat er een fun Night is er de volgende week weer tussen 5 en 7. Dadelijk dus Peters Platenparade. Thank bepaald reclamebudget